Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Eerste Kamer is het eens met de spreidingswet. De VVD zal de wet namelijk toch steunen. Die moet ervoor zorgen dat asielzoekers beter over de verschillende gemeenten worden verdeeld, desnoods met dwang. De wet werd vorig jaar aangenomen door de Tweede Kamer... maar de kans leek groot dat de Eerste Kamer er tegen zou stemmen. Maar nu is er dus toch een meerderheid voor. Dat betekent dat de nieuwe regels op 1 februari in zouden kunnen gaan. De man die vanochtend in Wijtenveen twee mensen zou hebben doodgeschoten... had ruzie met de slachtoffers. Op social media gaan beelden rond van de vermoedelijke verdachte. Hij zegt dat zijn gezin jarenlang bedreigd is... en dat hij daarom voor ze op moest komen. Je hoort de burgemeester. Ik heb dat ook gehoord dat hij dat gezegd heeft. Dat maakt deel uit van het onderzoek. We zullen kijken wat de rol is van de diverse partijen daarin. En we hebben vooral veel zorg voor de kinderen van zowel beide families. En daar letten we goed op. We hebben contact met de scholen. We hebben contact via Stichting Slachtofferhulp. Dus we proberen de zorg te bieden die nodig is naar aanleiding van zo'n vreselijk beroerte De ruzie zal gaan over de verkoop van een woning. De Tweede Kamer wil meer soorten drugs verbieden. Op dit moment is bijvoorbeeld ecstasy verboden. Maar verzinnen criminelen steeds weer een druk met net wat andere stofjes erin... om zo dat verbod te omzeilen. Nou, nu wil de politiek zorgen dat de nieuwe drugs automatisch verboden worden... als ze lijken op bekende drugssoorten. En het bericht dat ik nu heb zorgt er misschien voor dat je je een beetje oud gaat voelen. Als je vroeger naar de Teletubbies hebt gekeken, dan ken je het zonnetje nog wel. Daar is dat altijd een hele schattige, lachende baby. Oh. Ja, je kent ze misschien nog wel. Nou, die baby is inmiddels een volwassen vrouw. En ze heeft nu zelf een kind gekregen. Dat maakte ze bekend op Insta. Ze is trouwens niet meer op tv te zien... maar ze werkte de laatste jaren bij een beveiligingsbedrijf. Het weer, het wordt een rustig nachtje straks. Het kan een beetje gaan vriezen. Morgen kan er in het noorden wat natte sneeuw vallen. In Limburg en in Brabant gaat het serieus sneeuwen, is de verwachting.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 It's June in Jazz. because I'm in love. It always is spring in my heart with you in my arms. The snow is just white blossoms that fall from above. And here is the reason, my dear, your magical charm. The night is cold. The trees are bare. But I can feel the scent of roses in the air. It's June, it's June in January Because I'm in love. I'm really in love but only because I'm in love with you. So in love, so but only because I'm in love with you. It's June in January, cause I'm in love with you. Heel welkom bij ZFM Jazz, samenstelling en presentatievandaag, Alco Beuving. Ja op deze regenachtige zondag. Het donker weer. Ik moet zelfs de lamp aandoen in de studio. Dus zo donker is het. En eh, ja, dan gaan we toch wat vrolijke muziek draaien in januari. En eh, ja, wie weet heeft u wel hele goede voornemens. En wie weet lukt het ook wel. En een van die voornemens is misschien wel om te gaan lopen. Nou, daar kom ik zo op. Wat mag je verwachten het eerste uur? Ik zie staan eh, Greta Matassa. Ik zie Lionel Hampton, de Bohunks, Dee Daniels... Eh, Bob Brookmeyer en eh, Clark Terry... Harry Nielsen, eh, Niels Petter Molvaar. Ja, kortom, het wordt weer gewoon een mooi programma. En ik had het net over goede voornemens. Nou, we zijn pas in, de, denk ik, week drie dat het ongeveer is. En dan wordt het al wat lastiger met die voornemens. En wie weet had je wel het voornemen om wat meer te gaan wandelen. Wat meer naar buiten te gaan. En daar is een mooi nummer over, Walking Shoes. En dat wordt gespeeld door een, eigenlijk een groepje wat eh, zeer de moeite waard is. Dat wordt gespeeld, moet even kijken hoor, wie er allemaal in meedoen. Dat, eh, Ronnie uh, eh, Cuber wordt er, speelt erin mee, Nick uh, Nola en Gary Young. En die noemen zichzelf de Three Baritone Saxophone Band... En die cd die staat helemaal vol met eh, de, de, de band speels, uh, eh, plays eh, Mulligan. Ja, dat, die kennen we natuurlijk allemaal. Dus je speciale aandacht voor de Three Baritone Saxophone Band. Dan moet ik hem even opzoeken, want ik had hem wel ergens gezien. Uh, de, komt die Walking Shoes. muziek van de, eh, de eh, sorry, eh, bariton saxofoon band. En als je denkt, wat klonk die bas leuk, daar werd, die werd bespeeld door Andy McKee. En de drummer was Joe Farnsworth. En ja, een beetje wilde muziek, misschien muziek om wakker te worden. We gaan een stapje terug doen en dat doen we met de Amazonics de Amazonics samen met Michelle Simonal. En als het over de Amazonics gaat, dan weet je natuurlijk al... die komen uit Brazilië, dus dat is tijd voor bossa. En die spelen vaak, die, eh, Michelle Simonal... Die, eh, die zingt vaak popsongs met een beetje in een eh, bossa nova stijl. En ik heb uitgezocht Behind Blue Eyes... Ja, dat kent iedereen natuurlijk van de Who en Lim Biscuit, niet vergeten. En dat is een aardig nummer. Ik ga hem even opzoeken en ik ga hem starten. En ehm, Behind Blue Eyes. Komt-ie. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated but my dream zou zeggen, door deze Braziliaanse zangeres uh, Michelle Simonal. dat klinkt toch even wat anders dan eh, de baritonband. band. ja, dan wordt het tijd voor weer wat echte jazz, zal ik maar zeggen. En ik heb klaargezet een, een, bekende trompetist, een, geboren in Denemarken, maar eigenlijk gewoon een Amerikaan Kai Winding. En eh, ja, die heeft mooie muziek gemaakt. Vaak samen met J.J. Johnson, maar ook wel alleen. En eh, er is ooit een, een album uitgebracht eh, door Lionel Hampton. En ja, die Lionel Hampton Presents. En dat is dus deze manier Lazy Moments, komt-ie. van Car Wending. En die speelt natuurlijk de trombone. En Greta Matassa, een Canadese eh, jazzzangeres... die zingt over The Man with the Horn. Eh, ook een leuk nummertje. Die zal ik ook even gaan starten. En Greta Matassa, komt die... You'll always find me near the man with a horn. Find me there from dark until dawn. That's the place where music. Just listen while he takes his solo apart. Watch him close his eyes from the start. Hear that music pour from his heart. at the stars. Greta Matassa. Eh, van de cd eh, Favorites from a Long Walk, een cd uit 2005. En op de vraag hoe ze heeft leren zingen... zei ze eigenlijk... mijn methode om te leren zingen was vrij eenvoudig en ongecompliceerd. Ik zong mee met grote jazzzangers van wie ik zoveel hield... en ik liet me door hen alles leren wat ik kon leren dat is eigenlijk de meest simpele manier. Hè? Als je zo kan leren zingen, zoals deze dame... en je zingt mee met eh, eh, anderen... dan ja, dat kan dus blijkbaar succes hebben. ZFM Jazz. Yes. Lionel Hampton met Flying Home. Eh, ooit gecomponeerd door Benny Goodman en Lionel Hampton. Het verhaal gaat dat eh, dit eigenlijk eh, een beetje gaat over de vliegangst van Lionel Hampton. Die zat, een, dat geloof volgens mij op een vlucht voordat ze vertrokken van Los Angeles naar Atlantic City. zat Lionel Hampton wat te fluiten. En Benny Goodman, die naast hem stond, vond dat een leuke melodie. En ja, s'avonds speelde Benny Goodman dat wijsje. En eh, ja, dat was, en uh, Lionel Hampton zei, ja, dat was om zijn gedachten af te leiden van de vlucht. Ja, bijzonder. Eh, tijd voor een beetje klassieke ondertoon. En dat doen we met de Bo Hunks. En die hebben samen met het Metropoolorkest een, een cd, de Chesterfield Arrangement van Raymond Scott, gespeeld. En daar staat een, een nummertje op, Menuet in Jazz. muziek van eh, Raymond Scott. En eh, wat eh, Raymond Scott zo relevant maakt voor onze tijd... is de ritmische toegankelijkheid van zijn werk. Is dit nou jazz? Nee, het is niet echt de jazz, maar het zit er wel tegenaan natuurlijk. Het is, in de jazz wordt die Raymond Scott weinig gewaardeerd. En de Bo Hunks is het een saxofoongezelschap... En eh, ja, van grote kwaliteit. En die hebben toch verschillende cd's gemaakt. Ze hebben onder andere zo'n cd met Laurel en Hardy muziek gemaakt. Kortom, leuke muziek, ook zeker voor de zondagochtend. Eh, dan hebben we weer een zangeres klaargezet. En dat is deze, Dee Daniels, samen met het trio van Johan Clement. Never make your move too soon. Ja, dat is een, een, eh, duidelijk advies. I'll Dat was uh, eh, die Daniels samen met Johan Clement op de piano. Op de, uh, even kijken, dat was eh, op de bas Koos Wiltenburg en op de drums Fred Krens. En dat komt allemaal van de cd Close Encounters of the Swinging Kind. Cd uit 1991. Ja, die Daniels, wie kent haar niet? Toch is ze niet vaak op de radio. En dat is in dit programma natuurlijk. Je hoort muziek die je niet vaak op de radio hoort. ZFM Yes. En dan tijd voor Ode aan de Vlugelhorn. Dat is een eh, nummer van uh, Bob Brookmeyer en Clark Terry. The Power of Positive Swing. Clark Terry op de flugelhorn... en Bob Brookmeyer op de trombone. En Roger Calloway speelt de piano. Deze opname is uit 1964. Een eh, ja, prachtige cd eigenlijk.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 En dit kwam van zijn LP A Little Touch of Smilson in the Night. Beetje, ja, standard. Eh, standaard eh, staan er allemaal op. Mooie muziek. we zouden ook nog iets nieuws draaien. En dan kom ik terecht bij een bekende. En dan gaan we eens even kijken waar ik die heb neergezet. Dat is dit nummer van een cd. Dat is Niels Petter Molvar. Die speelt natuurlijk trompet. En die heeft een cd uitgebracht. Certainty of Tides. Eh, ja, dat is wel bijzonder, want dat heeft hij gedaan met de Norwegian Radio Orchestra. Het nummer dat ik laat horen is Kako Dita. Mooi nummer. Niels, komt-ie. Petter Molvaar, trompet. En ja, die wisselwerking met het orkest is eigenlijk heel bijzonder. Mooie cd geworden. Dat Noorse eh, eh, eh, orkest is eigenlijk te vergelijken met Metropool. Ze spelen jazz, pop, rock, alles. mooie muziek en ja, de, dit nummer... Uh, Kakonita is uit een soundtrack van de film Frozen Heart. Mooi, prachtig cd. Ehm, ja, tijd voor iets vrolijkers zou ik dan bijna zeggen. Dan kom ik uit bij dit. to be satisfied. That's pretty difficult. you're on a holiday, the Room 11, Nederlandse formatie. En dit was een live optreden op het Noordzee Jazz Festival 2008, als ik me niet vergis. Ja, leuk, leuk, mooie versie ook van dit nummer. Bekend nummer. Heeft volgens mij ook wel in de hitparade gestaan zelfs. het eerste uur zit er bijna op. We hebben een, eh, ja, weer een, eh, een collectie eh, jazz voor de zondagochtend samengesteld. Ik hoop dat je het leuk vond en ik hoop dat je twee uur er ook bij bent. Want dan hebben we muziek van Koert Edelhagen, Olaf Hoeks, Shaka Khan... Van Morrison, Frankie Valley, Sting... Nou, te veel om op te noemen, Oliver Nelson. Eh, zorg dat je erbij bent, ook twee uur. Even tijd voor koffie. En de, de, tijd tot het nieuws vullen we op met eh, eh, Lia... even kijken wat ik haar neergezet heb. Lia Delaria. Welcome to my party. Welcome to my party, glad you stumbled in. Welcome to my party, baby, where's the ice? Who here's up for dancing? Who here's new? Welcome to my party, hell invited you. You're here because you love me. Don't I know it? Yeah, I know you're here because you love me. Cause the booze is cheap and the low down low. Welcome to my party, you know what I need up for jazz and Queenie's up for anything tonight.